Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De vier regeringspartijen komen vanochtend bij elkaar om het nog eens te hebben over de Europese defensieplannen. De EU wil 800 miljard uittrekken, maar drie van de vier kabinetspartijen zijn het niet eens met de manier waarop dat geld bij elkaar moet worden geharkt. Gisteren zeiden ze dat premier Schoof in Brussel tegen het plan moet stemmen... terwijl hij eigenlijk al had toegezegd dat ons land akkoord zou gaan. De rechter in Amerika blokkeert de uitzetting van een pro-Palestina-activist. De student van 30 werd vorige week opgepakt. Mahmoud Khalil, zo heet hij, was de woordvoerder van een groot protest... bij een universiteit in New York. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid vindt dat hij moet worden uitgezet... omdat zijn ideeën niet overeenkomen met die van de regering... De rechter vindt dat hij de kans moet krijgen om zijn kant van het verhaal te laten horen. Een beetje eerherstel voor PSV in Europa. De Eindhovenaren moesten gisteravond in de Champions League tegen Arsenal. Die wedstrijd ging eigenlijk nergens meer over na de 7-1 nederlaag van vorige week. De opdracht was vooral om een beetje zelfvertrouwen te tanken. En dat lukte, zei trainer Peter Bos na afloop. In mijn ogen begint dat met durven voetballen. Want als je ziet dat je, dat je dat doet, dat je dat kan... dat je in balbezit blijft, dat je via je keeper naar de andere kant komt... dat je niet alleen maar die lange ballen en dan tegen die grote Engelsen moet opboksen... waar je waarschijnlijk het eerste kopduel verliest. En je moet niet met ze in voetbalgevecht komen. Je moet met ze ja, voetballend proberen de baas te zijn. Ja, de baas zijn, dat lukte nou ook weer niet. Het werd uiteindelijk 2-2. En de langste werkweek ooit is nog altijd niet ten einde. Astronauten Butch Wilmore en Suni Williams zitten al meer dan een half jaar aan boord van het internationale ruimtestation ISS... terwijl ze daar eigenlijk maar acht dagen zouden blijven. Er waren problemen met het ruimteschip dat ze terug zou brengen. En vannacht zou een raket van SpaceX ze eindelijk op gaan halen, maar dat is niet gelukt door problemen met het lanceerplatform. Krijg je het weer nog vanochtend fris en op sommige plekken mist. Daarna behoorlijk wat zon, maar ook weer stapelwolken... en kans op pittige buien met hagel en onweer. Het wordt vandaag maximaal 6 tot 8 graden. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.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 De vier coalitiepartijen overleggen vanochtend over een motie... over het herbewapeningsplan van de Europese Commissie. Dinsdag werd er in de Kamer een motie aangenomen tegen dat plan... met steun van de regeringspartijen NSC, BBB en PVV. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt misstanden in de pleegopvang voor jonge vluchtelingen. BNNVARA-programma Zembla meldde dat minderjarige vluchtelingen in opvanggezinnen geregeld worden verwaarloosd of mishandeld. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is een protest van voetbalfans en gepensioneerden uitgelopen op rellen. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is weer nog geregeld zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer.